Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Spijkenisse is bij een grote brand een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. De brand woedde in twee schuren naast een leegstaand huis. Uit metingen van de brandweer bleek dat de asbestdeeltjes zich niet ver hebben verspreid... en er geen gevaar is voor omwonenden. Een van de twee schuren is uitgebrand, de andere kon nog worden gered. Bij de brand in Spijkenisse raakte niemand gewond. De openbaar aanklager die het onderzoek leidt naar de verkrachtingszaak rond oud-IMF-topman Strauss-Kaan blijft aan. Dat heeft zijn kantoor bekendgemaakt. Advocaten van het kamermeisje dat zegt verkracht te zijn door Strauss-Kaan hadden hem gevraagd op te stappen. Het kantoor van aanklager Cyrus Vance zou informatie hebben gelekt die de betrouwbaarheid van de vrouw ter discussie stelde. De advocaten wilden dan ook dat er een andere aanklager wordt benoemd. Vance overlegde gistermiddag met de advocaten van Strauss-Kaan. De verkrachtingszaak was op losse schroeven komen te staan door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje. De uitkomst van het overleg is dat het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Strauss-Kaan doorgaat. In Italië zijn negen Duitse oud-nazi's bij verstek veroordeeld tot levenslang. Volgens de militaire rechtbank in Verona zijn ze schuldig aan massamoorden in 1944. In het noorden van het land joegen de Duitsers op Italiaanse partizanen. En om hen onder druk te zetten vermoorden de Duitsers zeker 140 burgers. De negen hoogbejaarde veroordeelden wonen in Duitsland. Ze worden niet aan Italië uitgeleverd. In het noorden van India is een trein ingereden op een bus met bruiloftsgasten. Er zijn zeker 31 doden, 35 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Uttar Pradesh. De bus kreeg pech op een spoorwegovergang en werd geramd door de trein. Het bruidspaar zat niet in de bus en bleef ongedeerd. Het weer helder en vanmorgen zonnig en droog. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken en vooral in het noorden enkele buien.